Bijna 30% is in de vrije tijd slachtoffer geweest van geweld dat met werk te maken had. Dat blijkt uit een enquête die is uitgevoerd in opdracht van politiebond ACP. De regionale kranten schrijven erover. Van de ondervraagden is 84% de laatste twee jaar slachtoffer geworden van geweld. Vaak ging het om schelden en duw- en trekwerk, maar ook om schoppen, slaan en spugen. Een kwart van de agenten gaat daardoor met minder plezier naar het werk. ACP-voorzitter Kamp noemt de uitkomsten van het onderzoek schokkend. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie wil dat het OM daders strenger straft. In Den Haag heeft brand gewoed op een zolderetage met een hennepkwekerij. Niemand raakte gewond. De bewoners van zes woningen onder de zolderetage werden geëvacueerd. Door het bluswater raakten de woningen en een garage zwaar beschadigd. De zolder brandde helemaal uit. Het is niet duidelijk of de hennepkwekerij ook de oorzaak was van de brand in Den Haag. De Russische president Poetin heeft in Vaticaanstad gesproken met paus Franciscus. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee leiders. De twee spraken onder meer over de burgeroorlog in Syrië. De paus benadrukte de noodzaak om de burgerbevolking te hulp te komen. De woordvoerder van het Vaticaan noemde de ontmoeting behoorlijk hartelijk en constructief. De verhoudingen tussen Rusland en Rome zijn wat gespannen na beschuldigingen dat de Rooms-Katholieke Kerk zou proberen om gelovigen weg te kapen bij de Russisch-Orthodoxe Kerk.